Mark Hokke met het NOS-journaal. Volgens het internationaal Jit staat het vast dat vlucht MH17 is neergeschoten met een boekraket... die vanuit Rusland naar Oekraïne was gebracht. Volgens hoofdofficier Fred Westerbeke, die het onderzoeksteam leidt... is de raket afgeschoten vanaf een veld bij het Oekraïense plaatsje Pervomaisk, dat op dat moment in handen was van pro-Russische rebellen. Uit onder meer radarbeelden en filmpjes concludeert het JIT... dat de lanceerinstallatie daarna is teruggebracht naar Rusland... Op een persconferentie werden onder meer tapgesprekken tussen pro-Russische rebellen gedeeld. Daarop was te horen dat om het boekraketsysteem werd gevraagd. Een dag na het neerhalen van vlucht MH17 is een foto gemaakt van de lanceerinstallatie waarop één boekraket ontbreekt. Het onderzoeksteam heeft 100 betrokkenen in beeld die mogelijk een rol speelden bij het afschieten van de raket. Volgens Westerbeke duurt het nog een tijd voordat verdachten kunnen worden vervolgd. In Brussel moet voortaan iedereen zich verplicht registreren als er wordt gesproken met topambtenaren, eurocommissarissen en politici. De regels werden in 2014 al aangescherpt bij het aantreden van de commissie Juncker. Het voorstel komt op het moment dat de commissie in grote verlegenheid is gebracht door de integriteitskwestie rondom oud-commissievoorzitter Barroso en oud-commissaris Kroes. Het wetsvoorstel van de VVD om kansarme Antillianen uit Nederland te weren lijkt het niet te gaan halen. Een groot deel van de Kamer noemt het voorstel stigmatiserend en juridisch onhaalbaar. De VVD wil dat, aan Antillianen alleen naar Nederland, dat een Antilliaan alleen naar Nederland mag komen als hij werk, vermogen of een opleiding heeft. Omdat het nu te vaak voorkomt dat kansarme jongeren van Curaçao, Aruba en Sint Maarten in Nederland in de criminaliteit of in de bijstand belanden. Het weer droog en geregeld zon. Het is zo'n 19 tot 22 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen trekt er vanuit het noordwesten regen over het land. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.